Die laatste werd derde bij de verkiezingen in mei. Komende ochtend komt het parlement voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen in Bagdad. Dan wordt een voorzitter gekozen en met de vorming van een regering begonnen. Die zal de taak hebben om het land weer op te bouwen na drie jaar oorlog voeren tegen islamitische staat. De verkiezingen op 12 mei waren de eerste in Irak na het verdrijven van IS. De uitslag liet lang op zich wachten na hertellingen vanwege onregelmatigheden en vermoedens van stembusfraude. De man uit Afghanistan die vrijdag op station Amsterdam Centraal twee mensen neerstak... was niet bekend bij de autoriteiten in Duitsland. De verdachte Javed S. had in Duitsland een verblijfsvergunning. S. wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Amsterdam. Een jongetje van vier is gistermiddag in Zwaag ernstig gewond geraakt door een schot uit een luchtbuks. Hij liep onder meer een klaplong op. De kleuter was met vriendjes aan het spelen toen hij opeens pijn in zijn borst kreeg en benauwd werd. In het ziekenhuis bleek er een luchtbukskogel in zijn lichaam te zitten. De kogel zit nog altijd in het lichaam van de kleuter. Zijn toestand is stabiel. Het is nog onduidelijk wie de kogel heeft afgeschoten. Een Tweede Wereldoorlog-veteraan van 95 jaar heeft zijn eigen record duiken verbeterd. Ray Woolley bleef zo'n drie kwartier op een diepte van 40 meter. Hij deed dat bij het duiken naar een scheepsrak voor de kust van Cyprus. Een jaar geleden dook hij alles 41 minuten lang op 38 meter diepte. Het weer vannacht een graad of 14. Overdag blijft het vaak bewolkt en er kan een bui vallen bij 22 tot 24 graden. Ook dinsdag en woensdag wisselen wolken en zon elkaar af en zijn buien mogelijk.